Boekraad met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht een aanval uitgevoerd... op een raketlanceerinstallatie van de Houthis in Jemen. Volgens de Amerikanen stonden de Houthis op het punt... een raket af te vuren richting de Rode Zee. Eerder op de dag hadden ze volgens de VS al een raket afgeschoten. Die kwam in de Rode Zee terecht, zonder schepen te raken. De Houthi-rebellen vallen al maanden schepen aan die banden zouden hebben met Israël... naar eigen zeggen om de Palestijnen te steunen. Bij een Israëlisch bombardement op drie wooncomplexen in de Gazastrook... zijn zeker 17 mensen omgekomen. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Er zouden nog mensen vastzitten onder het puin. Reddingswerkers zijn volgens WAFA bezig om hen eronder vandaan te krijgen. De Amerikaanse president Biden hoopt dat er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas is voor de Ramadan begint. We werken er echt hard aan. We zijn er nog niet, zei hij tegen verslaggevers. De vaste maand begint dit jaar op 10 of 11 maart, afhankelijk van de islamitische maankalender. Biden kondigde ook aan dat de VS via de lucht en zee noodhulp naar Gaza gaat brengen... in reactie op de beperkte aanvoer van hulpgoederen over land. Het Amerikaanse mode-icoon Iris Apfel is overleden. Ze stond bekend om haar opvallende kleurrijke verschijning en haar grote brillen. Apfel werd geboren in New York, studeerde kunstgeschiedenis en ging naar de kunstacademie. Ze was een expert op het gebied van textiel en antieke stoffen. Het mode-icoon is nooit met pensioen gegaan. Apfel genoot op latere leeftijd bekendheid op sociale media... en had bijna 3 miljoen volgers op Instagram. Iris Apfel was 102 jaar. Het weer... De ochtend begint droog en zonnig. In de middag wat meer bewolking en af en toe regen. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen in het noordoosten af en toe zon. Elders meer bewolking en mogelijk regen bij 8 tot 14 graden.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 Paid my dues. In the mood. Me and my girls gonna shake the room. DJ spinning. Show your head. Let's get dirty. That's my jam. I need that get me off. Sweating till my clothes come off. It's as close as speakers are come on. Still come at six in the morning. Table dancing, glasses of No questions, time for some action. that, I like that. Side hip huggers, no for sure. What Shake like? a little something on the floor. I need that, uh, get me off. Sweat until my giving just what you love to the maximum. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot, and I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go. Here we go. Oh. a jam, like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here. My black livin' in color, like Rodman hair. The club is packed, the bar is filled.